Volgens de Russische Veiligheidsdienst is er tijdens de vlucht een bom tot ontploffing gebracht. President Poetin spreekt van een terroristische daad. Tot nu toe hield hij een slag om de arm en wilde hij niet vooruitlopen op conclusies. Hij heeft nu opdracht gegeven om de daders op te sporen. In het vliegtuig zaten 224 mensen. Iedereen kwam om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Poetin heeft aangekondigd dat het aantal bombardementen op IS in Syrië wordt opgevoerd. De westkust van Griekenland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er zou zeker één dode zijn. Het epicentrum van de aardbeving lag zo'n 300 kilometer ten westen van Athene in de buurt van het eiland Lefkas. Volgens lokale media is er daar schade aan huizen, winkels en kerken. De Tweede Kamer wil dat de identiteit van asielzoekers beter wordt gecontroleerd. Paspoorten en andere papieren worden bijna nooit goed onderzocht, zegt de Inspectie Veiligheid en Justitie. Bij vluchtelingen zonder paspoort wordt niet doorgevraagd waar ze vandaan komen. Bij twijfel heeft de vreemdelingenpolitie te weinig tijd om mensen voor een tweede keer te verhoren. Regeringspartij VVD vindt de conclusie schokkend en wil dat zo snel mogelijk eh, verbetering plaatsvindt. De PvdA vindt de situatie onacceptabel en wil dat ook andere EU-landen maatregelen nemen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt met beleggen in bedrijven die werken met steenkool omdat die vervuilend zijn. Het fonds zoekt naar alternatieven voor 250 bedrijven en investeert daarnaast miljarden in nieuwe duurzame ondernemingen. Bij zorg en welzijn zijn 2,5 miljoen werknemers en oud-werknemers uit de zorgsector aangesloten. Onlangs kondigde ook pensioenfonds ABP aan dat het duurzamer gaat beleggen.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 Imka. Imka. Imka, wat klinkt dat, hè? Imka, Imka, Imka. <laughs> Nou. nou. nou ja, goed. Het is altijd, eh, het is altijd gezellig rond lunchtijd... Ehm, om te luisteren naar mooie muziek. wat hebben wij vandaag eigenlijk nog meer? Ja, ik kan er wel gaan opnoemen, maar dan maai ik het gras weg voor de voetjes van Imka. Dus dat wil ik ook niet. <laughs> Imke, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb het nieuws en het weerbericht straks. Om half één en om half twee. En ik heb om kwart over één de bioscoopagenda. Ook nog de bioscoop. Want draaien, draaien er nog nieuwe films dan? Eh, nou ja, misschien wel. Hè. We ja, hebben ook Club Nostalgie en... Eh, Simon van Kolm Filmclub. Dus er zijn andere films ook bij. We hebben maar twee uurtjes, hè? Dat weet ja, je, hè? dat weet ik. Ja, oké, oké, oké. <laughs> Nou goed. In ieder geval, eh, iedereen uh, eet smakelijk. En uh, ja, mocht er iets eh, wezen, een verzoekje of wat... het kan altijd natuurlijk eventjes via Facebook. Dat is eh, geen enkel punt. We gaan eh, snel beginnen en ik vind het een beetje toepasselijk... zeker gezien de problematiek van deze tijd. ik hoef niks over Parijs te vertellen, er is al genoeg over gezegd. Maar speciaal voor iedereen. Lennon. Eh, om er uh, eh, is wat te noemen en om maar eens eventjes mee te beginnen. Nou, MK die, eh, die, die, heeft de beentjes weer genomen, denk ik. Maar dat geeft verder ook niet. Ik zorg voor de muziek en... nou ja, goed. Wat ik, waar ik in tekort schiet, daar, daar schiet zij weer bij, zal ik dan maar, <laughs> zal ik dan maar weer zeggen. Oh, ze zit achter de computer, ze is weer bezig.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 En ik ben blij dat ik hem eh, de laatste tijd weer een beetje wat vaak op den radio hoor. Ja. Ik zei net al, eh, de verzoekjes stromen binnen. En eh, het lijkt wel of wij een, een nieuw blik met luisteraars hebben aangeboord. Want ZFM, het is een lokaal radiostation uit Zandvoort. Maar eh, wij, wij, gaan over de lokale grenzen heen. Want we hebben nu ook luisteraars in Loenen aan de Vecht. En wel, eh, ik mag het naam, eh, de naam van het bedrijf niet noemen. Want dat is Knits Only. En de meisjes van Confectie Atelier luisteren allemaal mee met Zandvoort Lunch. En daar ben ik wel blij om. Nou ja, goed. Natuurlijk komen daar ook de verzoekjes van. En ik doe het met alle plezier. Is het nummer afgelopen? Ja, het nummer is afgelopen. Nou ja, goed, en dat maakt helemaal niet uit. Dan kan ik even rustig het nummer klaarzetten. En ook zeggen voor wie het is. Dit is voor, uh, voor Gonda. Gonda, en dan eh, hoop ik dat ik het goed zeg.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 En misschien eh, denk je wel van, ik ken het van een of andere reclame. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Heel goed. Dit ging in ieder geval speciaal richting Loenen aan de Vecht... naar de meisjes van het confectieatelier.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 Wij, eh, wij wachten af op het, op het nieuws. Het nieuws wat nu vergaat. Er staan een hele grote doos achter mij. En er staan allemaal nieuwsberichten in. En er wordt flink gegraaid om toch het meest up-to-date nieuws door te geven.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 never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. to forget about life for a while. Je luistert naar Lunch. En ehm, ja, het loopt er weer eh, richting de klok van, eh, van half één. Dat betekent dus... Ja, wat betekent dat eigenlijk? betekent, <laughs> van, voor de bekende luisteraars betekent dat nieuws. Voor mij is het wel een beetje onbekend. En ik heb ook nog microfoonvrees en ook nog erbij. En nou, we proberen het gewoon. Het nieuws met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 17 november 2015. Maandagmiddag is een man gewond geraakt tijdens verbouwingswerkzaamheden in Zandvoort. Het slachtoffer was aan het werk in een woning aan het stationsplein... toen hij van een hoogte naar beneden viel. Meerdere ambulances werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door een ambulancemedewerkers gestabiliseerd... waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. In eerste instantie zou er ook een traumateam worden opgeroepen... maar deze bleek uiteindelijk niet nodig. Steeds meer bultruggen doen de Noordzee aan. Eh, nou, sorry hoor dat ik je onderbreek. Je, wacht op een pingel natuurlijk, hè? Nee hoor. Oh, nou, Ik neem altijd een kleine pauze. Oh, dat denk ik. Je hebt benauwd of zo. Nee, maar goed, ga nee. verder. <laughs> Steeds meer bultruggen doen de Noordzee aan... nadat deze walvissoort eeuwenlang hier nooit is geweest. Zeven zijn er aangespoeld sinds 2003... waarvan Johannes, Johanna, de bekendste was. Ook de afgelopen dagen is er weer eentje gesignaleerd... bij Ermuiden en Rotterdam. Wetenschappers zijn er niet zeker van waarom bultruggen ineens weer naar ons land komen. In 1751 was de laatste bultrugstranding. Daarna begonnen ze vanaf begin dit decennium weer te komen. Volgens zeeonderzoeker Mardik Leopold heeft de walvisvaart de diersoort destijds gedecimeerd en neemt de populatie nu weer toe. De nieuwe generatie is bovendien reislustiger dan vroeger, vermoedt Leopold... en een stuitende verklaring voor de toename van de bultrug in Nederland laat op zich wachten. Johannes, die later Johanna bleek, strandde eind 2012 op een zandplaat bij Texel en overleefde dat niet. Meestal gaan de bezoeken wel goed. Voor onze kust eten de dieren vooral sprot. Onbekenden hebben maandagnacht de auto, voordeur en gevel van ex-crimineel Martin Kok beschoten. Gisteren had Kok op zijn misdaadsite vlinderskruim.nl een filmpje geplaatst van Willem Holleder. De video laat zien dat Holleder in een restaurant zit te dineren... met een groep onderwereldfiguren... waaronder de in Zaandam geliquideerde Lucas Boom. Ook een neef van Gwenette Marta en een handlanger van York M. zouden aan tafel zitten. Het filmpje is stiekem van een afstand geschoten. Wat de mannen bespreken is niet duidelijk. De provincie Noord-Holland is niet van plan gemeenten en milieuorganisaties... die meer windmolens op land willen, tegemoet te komen... Noord-Holland houdt vast aan een maximum van 685,5 megawatt. Vier gemeenten, Amsterdam, Haarlem, Diemen en Waterland... energiecoöperaties en milieuorganisaties zoals Greenpeace en Urgenda... stuurden onlangs een brandbrief naar de provincie... waarin ze aandrongen op een ruimhartig beleid ten aanzien van windmolens. Het steekt de briefschrijvers dat de provincie niet verder wil gaan... dan de 685,5 megawatt... en ook hebben ze moeite met de eisen waaraan initiatieven voor windmolens moeten voldoen. Zo moeten er minimaal zes molens op een lijn komen te staan... en moet de afstand tot de bebouwing minimaal 600 meter zijn. Daarnaast moeten initiatiefnemers twee oude, kleine turbines saneren... om daar één grote turbine voor mogen terug te plaatsen. In een brief laat gedeputeerde Staten van Noord-Holland weten... dat 685,5 megawatt inderdaad het maximum is... en dat hiervoor gekozen is vanwege de impact van de windturbines... op de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom zet de provincie in op een andere duurzame energiebronnen en energiebesparing... waaronder zonne-energie, warmtenetten, biomassavergassing... en verduurzaming van de woningvoorraad. Gedeputeerde staten wijzen erop dat de ruimtelijke kaders voor wind op land... zijn vastgesteld door provinciale staten. De avondspits kan dinsdag last hebben van behoorlijke regenval. In de loop van de avond en vannacht gaat het flink stormen... met zeer zware windstoten van boven de 100 km per uur. Daardoor zal de ochtendspits van morgen, woensdag, ook erg druk zijn. Meteogroep spreekt van een zuidwester tot westerstorm aan zee vanavond en vannacht met windkracht 9. Tot en met vrijdag is het volop herfst en staat er soms veel wind. In het weekend daalt de temperatuur rond de 6 graden... en is daarmee bijna 10 graden kouder dan afgelopen zondag. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 17 november. Er volgt nu het weerbericht. Het weerbericht? Ja, ik denk dat is een mooie overgang. Zal, zal ik even netjes <laughs> aankondigen? Ja, doe, doe, maar, doe maar. Het weerbericht met Imka Drommel. Dankjewel. Het wordt een omstuimige dag. Vanavond valt regen, maar vanmiddag is het op veel plaatsen droog of valt motregen. De zuidwestenwind trekt tegen de avond flink aan. Vanavond en vannacht gaat het aan zee stormen en komt in het hele land zware windstoten voor. Vanmiddag is het eerst nog overwegend droog, maar neemt de zuidwestenwind al iets in kracht toe. Later in de middag gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen. De maximumtemperatuur van 14 of 15 graden wordt waarschijnlijk pas eind van de dag bereikt. Vanavond wakkert de wind pas echt aan. Aan zee gaat het stormachtig waaien en op sommige plaatsen later in de avond stormen. In het binnenland is de zuidwestenwind vrij krachtig tot hard. Bovendien komen er zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur in het binnenland... en 90 tot 110 km eh, per uur aan de zee. Vannacht neemt de hoeveelheid regen wat af, maar blijft het onverminderd hard doorwaaien... met aan zee en op de Wadden een westerstorm. Kouder dan 10 tot 12 graden wordt het niet. Later in de nacht neemt de wind in kracht af. Dan bestaat al bestaat de kans op zware windstoten in het Waddengebied dan nog lang. Morgen begint de dag omstuimig met een harde westenwind... en in de kustgebieden kans op zware windstoten. In de ochtend neemt de wind wat in kracht af, maar aan zee blijft het krachtig waaien. Daarna is het met maxima van 13 of 14 graden niet koud te noemen. In de ochtend wordt het op veel plaatsen droog, maar het noorden houdt kans op een beetje regen. In de middag en avond gaat vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Donderdag en vrijdag wordt het droog, wordt een droog moment afgewisseld met flink veel regen. Daarbij waait het stevig en de temperatuur komt geleidelijk lager uit. Donderdag wordt het nog 12 tot 14 graden, maar vrijdag wordt het maximaal 10 tot 11. En voelbaar frisser. In het weekend wordt het fris. Op zaterdag liggen de maxima tussen de 6 en 8 graden. In de nacht naar zondag kan het licht vriezen... en op zondag komen de temperaturen waarschijnlijk niet boven de 6 graden uit. Daarmee is het bijna 10 graden kouder dan afgelopen zondag. Ook zijn er perioden met regen en is er zelfs kans op natte sneeuw. De Limburgse heuvels zouden tijdelijk wit kunnen kleuren. Er staat een matige wind die maakt dat het voor het gevoel extra koud wordt. Het de gevoelstemperatuur ligt zondag overdag net boven het vriespunt... en in Zuid-Limburg voelt de buitenlucht van 4 graden aan als lichte vorst. Het blijft de eh, volgende week koud met in de nacht de kans op lichte vorst. Het wordt wel minder nacht, eh, nat en windrijk. Nou, wat zou, wat zou ik ervan zeggen? Piet Paulusma kan er een puntje aan zuigen. <laughs> Dank je. Ja, werkelijk. En dan is hij niet zomaar klaar hoor, nee. <laughs> nou ja, normaal gesproken hebben we altijd na het weer... Eh, ja, hoe noemen jullie het? De hit van de sidekick? Of eh, de plaat van de sidekick plaat? Ja. Ja, nou ja, goed. Die jingle die heb ik dus niet. Ehm, Ruud, als jij even wilt bellen en even live wil zingen voor die telefoon... dan vind ik het goed en anders doen wij het gewoon zonder... Het liedje van de sidekick, ja. Het liedje van de sidekick. Maar jij had, eh, jij had gevraagd om... Ja, oh god, oh god, nou, nou heb je mij natuurlijk, hè? George Michael. George Michael, ja, natuurlijk. <laughs> Als het maar niet het nummer Praying for Time is. Ja, die is het Dat is hem wel natuurlijk. Vind ik ook een beetje toepasselijk. Goede keuze, hele, ja, ja. schitterend. Ja. Ik, eh, ik ga hem voor je draaien. <laughs> Oké, dankjewel. en dat was dan eh, het liedje van de Sidekick. Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, hele goede keuze, Goede keus, eh, MK. Nou, dank je. <laughs> en ja, ik, had, ik heb weer een verzoekje klaarstaan. En ze zeggen, oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Het komt namelijk van mijn familie af. En ze wil allemaal een verzoekje aan, aankondigen. Nee, niet aankondigen, indienen. Maar goed, ik kom uit een zigeunerfamilie. En dat is toch al 90 man. En aan 90 platen gaan draaien, dat, dat ga ik allemaal niet redden. Dus ik, ik heb de gulden middenweg gekozen. Do Cranberries, Ode to My Family. En eh, dat was eigenlijk voor, eh, voor mijn hele familie. Eh, ja. En zoals ik al zei, ik kom uit een familie. Dus ja, dan, dan gaat het heel erg snel natuurlijk. <laughs> nee, goed. De lunch, de meeste mensen hebben het, hebben het al een beetje op. Dus we gaan even een beetje bewegen. iemand eh, in zijn werkkamer. Die werkt, eh, die werkt veel thuis, hè? thuiswerker is dat. En die denkt nu echt dat hij bij de Efteling zit. dat hij bij de waterlelies zit eigenlijk. We zullen geen namen noemen. Albert-Jan. Geniet er maar lekker van. Geniet van je lunch. En dat is Burt Camford met de African Beat. Ja, een hoop kennen het eh, van, eh, van de Efteling. En weer van eh, vroeger. Kapitein Zeppos, hoorde ik al. En ja, dat, dat, dat gaat allemaal... dat is tijdloos, dat gaat gewoon allemaal door. En wat ook tijdloos is... Dat is een persoonlijk verzoek. Van Willem Bruist. All of her days have gone soft and cloudy All of her dreams have gone dry. All of her nights have gone sad and shady. She's getting ready to fly, fly away. for things that you can't even see. is for Denver Flyway. Je luistert naar Zandvoort Luncht. En mijn naam is Willem Bruist. En de sidekick van vandaag, dat is Imka Drommel. Maar waar die is, om den Drommel, die is weg. Maar dat vind ik, eh, dat vind ik op zich niet erg. Ik pak het eh, wel weer op. We hebben weer een verzoekje trouwens. Ja. En die komt ook regelrecht uit het... Eh, loenen aan de Vecht, City of All Angels. En daar wordt druk geluisterd naar ZFM, Zandvoort Lunch. En hun lunchen gezellig mee. En ze hadden een verzoekje. Even kijken, wie is de naam van aanvrager? Marita van Beek, <laughs> ja.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 Nou, ik blijf bruisen hoor. Happy. Je luistert naar Zandvoort Lunst. Met uh, Imka Drommel en Willem Bruist. Nou, dat is het eigenlijk. En Imka die schuift net een briefje onder de neus. Die zegt, dat moet je eens even draaien.